We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en uit dat onderzoek is gebleken dat er voldoende bewijs is twee mannen te vervolgen voor zedenfeiten. De ene man wordt ervan verdacht dat hij zedenfeiten heeft gepleegd met drie slachtoffers en de andere man met één slachtoffer. En van die vier slachtoffers zijn er twee betrokken bij de Voice of Holland. Tegen Marco Borsato is volgens het OM te weinig bewijs. Wel loopt er nog een andere aanklacht van seksueel misbruik tegen hem, maar die heeft niks met de Voice te maken. Een man uit Rotterdam is veroordeeld voor stelving. Dat betekent dat je stiekem je condoom afdoet tijdens de seks. De man moet pas de cel in als hij weer iets fout doet. Stelting is in sommige landen al wel strafbaar, maar hier in Nederland nog niet. Het OM ziet het als verkrachting en eiste één jaar cel, maar daar ging de rechter niet in mee. Het is voor het eerst dat hier iemand voor stelting is veroordeeld. De bekerwedstrijd van de KVB tussen amateurclub Spakenburg en PSV wordt gewoon thuis in het stadion van de amateurclub gespeeld. Daar was nogal wat gedoe over, omdat het stadion van Spakenburg helemaal niet is ingericht voor zo'n grote wedstrijd met uitsupporters. Tijdens de halve finale is er plek voor zo'n 6000 Spakenburg-fans. Ook zijn er max 300 PSV-supporters welkom. En basisschoolklassen uit Noord-Holland gingen vandaag naar het provinciehuis toe. Daar mochten zij vragen stellen aan de commissaris van de koning, zeg maar de burgemeester van de provincie. Zo kunnen ze beter snappen waar de verkiezingen morgen eigenlijk over gaan. Eén onderwerp was in elk geval heel populair bij die kinderen. Veel kinderen die willen ook dat de natuur heel blijft. Want ik bedoel, als de oudere generatie onze ouders afsterven, zo gezegd, dan zijn wij er nog wel. En eh, wij hebben dit, nog een groter probleem. En dan wordt het wel echt heel moeilijk om op te lossen. Andere onderwerpen waar veel over werd gevraagd waren wonen, werken en vervoer. Heb ik nog het weer voor je. In de loop van de avond weer wat winterse buien en dat houdt morgenochtend ook aan. Daarna wordt het droog en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen in Noord-Holland heb je nu de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 10 minuten extra. A9 naar Alkmaar tussen eh, Gaasperdam en Aalsmeer ook 10 minuten vertraging. En verderop tussen Aalsmeer en Knopend een kwartiertje vertraging. Ringweg van Amsterdam, de A10 eh, Zuid richting de A10 West tussen Watergaasmeer en eh, Slotervaart een kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam de A10 Zuid richting de A10 Noord via de Zeeburger tunnel tussen de afrit Rivierenbeurt en Durgerdam.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 If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. Living in Wonderland If you think I'll understand All the shit you put me through If girls in white dresses And big winter weddings Is something you want to be true Then pack up your drama This selfish dilemma Is something this shit can undo Like I'll never hate think about everything I thought we had if we ever broke up.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 Nederland geeft Oekraïne op termijn twee schepen die zeemijnen kunnen opsporen en onschadelijk maken. Dat heeft defensieminister Ollengren gezegd tijdens een bezoek aan Oekraïne. Ali B. en Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor seksueel misbruik bij tv-programma The Voice. Ali B. wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. Jeroen Rietbergen wordt verdacht van één zedenfeit rond de opnamestudio's van The Voice. Er wordt morgen op de verkiezingsdag toch gestaakt in het streekvervoer. Morgen is voorlopig wel de laatste stakingsdag. Vakbonden FNV en CNV schorten de stakingen daarna op tot en met volgende week.